Drie uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Biddinghuizen is opnieuw vogelgriep van de H5-variant vastgesteld op een eendenfokkerij. Het getroffen bedrijf ligt op minder dan drie kilometer van het bedrijf waar zaterdag vogelgriep was vastgesteld. Dat bedrijf werd geruimd. Ook de eenden op het bedrijf waar vandaag vogelgriep is vastgesteld worden gedood. In de drie kilometer zone van het bedrijf in Biddinghuizen dat nu wordt geruimd ligt nog een ander pluimveebedrijf. Of ook daar vogelgriep heerst wordt onderzocht. Herman Dubois uit Putten is schuldig in een grote drugszaak, maar hij hoeft niet de cel in. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem vandaag tot twee maanden cel. Die tijd zat hij al in voorarrest. Al kreeg Dubois een werkstraf opgelegd van 360 uur. Het Openbaar Ministerie had 3,5 jaar cel geëist voor zijn rol in een ecstasybende. Bij hem thuis werden ook ecstasypillen gevonden. Herman Dubois zat eerder zeven jaar ten onrechte vast voor de moord op Christel Ambrosius. De zaak staat bekend als de Puttense moordzaak. In 2002 werd hij vrijgesproken. Op het bedrijventerrein Gemmelot bij Geleen is een lekkage in een ammoniakfabriek. De brandweer probeert de situatie onder controle te krijgen. Klinken sirenes op het terrein. Volgens Gemmelot is rond de fabriek ammoniak gemeten, maar niet aan de randen van het bedrijventerrein. Het lek zou dan ook geen gevaar voor omwonenden opleveren. De fabriek produceert ammoniak voor de productie van kunstmest en melamine. De test van het ministerie van Binnenlandse Zaken om internetstemmen vanuit het buitenland uit te proberen wordt uitgesteld. Volgens de woordvoerder moet het goed en zorgvuldig gebeuren. Zijn er nu nog wat juridische en technische zaken niet afgerond. Onderdeel van de test zijn ook gerichte en realistische hacks van de systemen. Het weer, veel bewolking, kans op motregen, soms ook wat zon. In Zuid-Limburg een graad of 4, op de Wadden 10 graden. Het waait stevig, morgen minder wind. Vanuit het noordoosten klaart het dan op. In het weekend meer zon, dan wordt het ook weer wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is wat vertraging op taal 5 van Amsterdam naar Hoofddorp...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 <laughs> ja, nee, het is heel gezellig in de studio, hoor. Voor de rest eh, gaat het allemaal goed. <laughs> we beginnen zo meteen weer met een eh, nederbeat groep. The Motions met It's Gone. En daarna Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street. En die komen allebei uit het jaar 1964. Dan hebben we dat ook maar vast gehad. En dan hebben we natuurlijk de Mamas en de Papas, Moments and Whatnots en Mercy... En voor degenen die echt goed luisteren, al die namen beginnen met een M. Dus eerst The Motions en Martha Reeves en de Vandellas. Veel plezier nog dit komende uur. in de Street van Martha Reeves en de Vandellas. En dat is wat je dan noemt hun signature tune. Later hebben David Bowie en Mick Jagger het nummer ook opgenomen. Natuurlijk ook een grote hit geweest. Maar dit is het origineel. Martha Reeves en de Vandellas. In 1966 componeerde John Phillips van de Mamas en de Papa's het nummer Words of Love. En eh, degene die het zingt is Mama Cass. Hier zijn de Mamas en de Papa's. Mama Cass, Words of Love. Dat waren de mamas en de papa's. Zijn we alweer toe aan een top 100 hit uit het jaar 1973. Dat was voordat ABBA beroemd werd. Maar in 1973 was het wel een top 100 hit in Nederland met Ring Ring. 1973 dus ABBA en Ring Ring, een top 100 hit uit dat jaar. Uh, twee jaar later hadden we twee behoorlijk grote hits. Eén van Moment and What Nots met Girls. En daarna Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. We gaan ze achter elkaar draaien.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 Girls are everywhere. Super fine, mighty fine, sugar and spice, everything fine, spice, special. waren dus twee grote hits uit 1975 achter elkaar. Girls van Moments and Whatnots en Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. En dan is het nu weer tijd voor eh, twee tracks van het album Revolver van de Beatles. En ik heb ervoor gekozen om deze week eens geen aanvullende mededelingen te doen hierover. We laten gewoon de muziek spreken. Eerst I'm Only Sleeping, geschreven door John, John en daarna Love You Too, geschreven door George. Hier zijn de Beatles. Thank you. weer twee. Dat waren er weer twee van The Beatles met eh, I'm Only Sleeping en eh, Love You Too. En dan zijn we nu toe aan een eh, track van een album van Pat Boone uit het jaar 1957. En het werd ook nog een grote hit voor hem. Hier is Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. I can tell by the dimple in your chin, you're a beautiful shape for the shape you're in, and I'm in shape for Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. When you wander into my dreams at night, your remarkable form is a pure delight. I go, go, go for Bernadine. Bernadine, oh Bernadine. You're a little bit like every girl I've ever seen. All your separate parts are not unknown, but the way you assemble them's all your own, all yours and mine, dear Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. Say you wait for me out by the rocket base, and we both blast off into outer space at oh. Oh, oh, oh, Bernadine. Bernadine. Oh, Bernadine. Come away with me now in my rocket propel machine. We'll come home by the way of a driving spa, just a little this side of Shangri La. And there I'll stay with Bernadine. There I'll stay with Bernadine. Ja, ja, dat was eh, Pat Boone uit 1957 met Bernadine. En dan zijn we nu toe aan de drie dubbele dosis. Ja, niet met deze natuurlijk, want die hebben al wat een ogenblikje geduld, AUB. We gaan even wat anders doen. Ik heb het over een driedubbele dosis. En dan hebben we het over Aretha Franklin, want daar gaat het om. Drie keer achter elkaar eh, Aretha. En dat zijn echt de mooiste nummers, althans in mijn optiek, die we konden vinden. U gaat ze achter elkaar horen bij uh, Matchbox deze donderdag de 1 december. Drie dubbele dosis Aretha, The Queen of Soul. Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired. Dixie and just hang my cradle, and I, right on that Mason Dixie line and swing it from Virginia to Tennessee with all the heart that's in ya. We no more, my lady. just as though you had me on your knee. A million baby kisses I'm gonna deliver the minute that you sing that Swan River. Rockabye, you rockabye. Een oh, You're baby, oh. Een driedubbele dosis Queen of Soul, Aretha Franklin. En we draaien achtereen volgens You Make Me Feel Like a Natural Woman... I Never Loved a Man The Way That I Love You... in Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. Dan zijn we toe aan de One Hit Wonder uit 1969. Hij eh, haalde een nummer 2 in Billboard... en eh, in de rest van de wereld gewoon helemaal niets. De groep Mercy met Love Can Make You Happy. dat heet dan een One Hit Wonder uit 1969 en uit de Verenigde Staten. En daarna heeft de hele wereld ook nooit meer iets van deze groep Mercy gehoord. Love Can Make You Happy. En dan zijn we toe aan eh, Jennifer Rush met haar The Power of Love. The whispers in the morning Of lovers sleeping tight Love. Hans en ik zijn het erover eens. Dit is eh, de, beste uitvoering van dit nummer The Power of Love van Jennifer Rush. Een top 100 hit uit 1985. En dan gaan we nu naar een eh, LP die heet Rock On van de groep Radio uit 1979. Eh, en daar stond ook een behoorlijk grote hit op. You can't change that. love. Cause I think the whole world of it. You can't change that. No, no. I need Radio met You Can't Change That... van het album Rock On uit 1979. <laughs> Sorry. Maar eh, we gaan nu een plaatje <laughs> draaien voor, mijn lieve vriendin Jannie uit Hoofddorp. En die is helemaal gek van de voortops. En terecht natuurlijk. Hier is Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. waren dan de voortop speciaal voor jullie met eh, I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. We hebben nog tijd voor een, eh, Nederlandse beatband uit eh, nou, de jaren 60 zou ik maar zeggen. Denk het wel hè. Mother Know hier is groep 1850. sloten dus af met eh, Mother No Head van groep 1850 uit 1967. Zometeen Hans en zijn vriendenclub, waar er van al <laughs> eentje binnen is. Ro is al binnen. En Hans is er natuurlijk ook al. En we wachten nog op Imka. We wachten nog op Imka, maar die komt zo, denk ik.